Hij probeert in zijn begroting voor volgend jaar de fragiele economie te ontzien en de werkgelegenheid te stimuleren. Obama bezuinigt door bijvoorbeeld belastingvoordelen voor hoge inkomens en oliemaatschappijen af te schaffen. De militaire vakbond AFNP is verontwaardigd over de manier waarop de zaak rond oorlogsheld Marco Kroon naar buiten is gebracht. Afgelopen weekend werd bekend dat Kroon in verband wordt gebracht met de handel in wapens en drugs. De AVNP wijst erop dat in Nederland verdachten anoniem horen te zijn. Zolang schuld niet is bewezen, moet een verdachte beschermd worden door de rechtsstaat, vindt de vakbond. Het aantal personeelsadvertenties in kranten, tijdschriften en op internet is vorig jaar door de economische crisis met 43% afgenomen. Alleen bij de sector zorg en welzijn was er een stijging. Veruit de meeste werkgevers zoeken personeel via internet. Ruim 90% van de vacatures stond online, terwijl nog maar 5% in de dagbladen werd geadverteerd. Drie mannen uit Apeldoorn zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 17 tot 20 jaar voor de moord op Gert Nijkamp. De zakenman uit Apeldoorn werd in juni 2007 op klaarlichte dag bij de school van zijn zoontje doodgeschoten. De rechtbank zegt dat van enig motief niets gebleken is. Er is geen enkele aanwijzing dat het gaat om een criminele afrekening. President Welling van de Nederlandse Bank maakt geen excuses voor zijn rol bij de financiële crisis. Na afloop van zijn gesprek met de commissie De Wit zei Welling dat het in strijd is met zijn integriteit als hij excuses maakt, terwijl hij niet precies weet, waarvoor. Vanochtend zei Welling tegen de commissie die de financiële crisis onderzoekt dat hij al vroeg heeft gewaarschuwd voor de problemen die eraan zaten te komen. Het weer op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vanavond en vannacht lichte vorst. Morgen weer natte sneeuw en regen.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 You built so many houses, not one for yourself. Benji, Benji. Don't you wanna be somebody's lover? Don't you wanna be, don't you wanna be? Don't you wanna be, don't you wanna be? Benji. somebody's friend. Work so hard, so much to do. Work so hard, but the devil did too. eens in mijn platenkast gaan kijken en kwam heel wat, eh, noem het maar, vreemde muziek tegen. CD's die ik eh, bijna nooit uit de kast haal, omdat ik ze gewoonweg niet ken. Zoals deze Journey of Life van Platel. Benji, zo heette dit nummer. Een beetje, ja, eh, vreemde muziek misschien wel, hè? Maar dat is deze cd ook hoor. Hier staan diverse soorten muziek Het gaat te snel en meestal te hard. Dit nieuwe ritme maakt me verward. Het gaat te snel en meestal te hard. Geef me pee hand of cap, away. Ik hou van echte jazz, maar ik zeg nee, nee, nee. Tegen dat oepa padoe. Scootable, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, Dizzy Gillespie is de schepper van deze stijl. Hij en Charlie Parker, Coleman Hawkins, Howard McGee doen ook al mee aan deze folie. Met een Maier 7 en een 9 bommel was een ze scooby dooba hun kampjes vol met hun oepapadoe. scooby flip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, met hun kabaal praten een heel bijzondere taal. koe en Iliada. Tennis hallo en tander dada. Zo heet een man een kat en een meid een chick. En stoppen wij een pijp, dan draaien zij een stick met hun opa padoe. Scoeleboba, blip blip blio reo reo reo reo. Scoeleboba, blip blip blio flip reo ah ah. is in de roos, professioneel en heel virtuoos. Maar hun muziek is echt niks voor mij, dus Mr. Gillespie hou ze maar bij. Breng ze maar liever terug naar 52nd Street met je high-speed riffs en je staccato beats en je oepapadoe. Scoobie-bopa, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, de nieuwe naar de CD-revue, verzameld werk wordt die genoemd. En op deze CD staan zoveel verschillende soorten muziek. Hè? Van, de, van de calypso, wat u daar net hoorde, tot een beetje countryachtig toe. Hè? Ik heb vannacht zeer onrustig en weinig geslapen. En dat was niet het gevolg van het drinken van ik dronk een glas warme melk en ik telde de schapen. Maar die beproefde methodes hielpen mij geen zier. Er was geen sprake van ontrouw of gebroken relaties, om maar te zwijgen van liefdesverdriet. Toch heb ik vannacht zeer onrustig en weinig geslapen. Ze hebben mijn lievelingsliedje van de jukebox gehaald. Het was geschreven door L. Wilson van en het en het zat in een lichtblauwe hoes met een zelden gehoorde maar vrolijke beat op een basis van rhythm en blues. Het stond daar al jaren op nummer C8. Ik vond het met mijn ogen toe. Maar vandaag heeft het noodlot mij droefheid gebracht. Het werd vervangen door iets van je toe. Ik heb vannacht zeer onrustig en weinig geslapen. En dat was niet het gevolg van het drinken van bier. Ik dronk een glas warme melk en ik telde de schalen. Maar die beproefde was wel het gevolg van het drinken van bier. Ik had geen behoefte aan melk en ik zag nergens schapen. Ik had nog nooit in mijn leven zo'n groot plezier. Ik zag een gloed niet en op elk nummer hetzelfde lied. Ik heb vannacht weer heel rustig en heerlijk geslapen. Het was mijn lievelingsliedje en ik heb daar staat in de harde cijfers. Eh, ze hebben in totaal, ik kan het niet precies zeggen hoe vaak opgetreden, maar ze hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 shows gemaakt in eh, België en in het buitenland. Dat zal Nederland, eh, Luxemburg, Duitsland zijn. Misschien Frankrijk er ook nog bij. Ze hadden van één show fragmenten uit de geïllustreerde muziek... maar liefst 607 voorstellingen. Uit de eh, voorstellingen La La La 453... Hakkadia 409, de nieuwe snaar, waar deze cd van afkomstig is, maar 37 voorstellingen. William 235, de nieuwe revue 98 keer en er waren in totaal 902 voorstellingen in België en 937 in het buitenland. En dat tot 1994. Eh, het is een, een groepje dat ontstaan is in 1970. Jan de Broek en Stef Koekoek en Jan de Smet... die zijn nog steeds bezig met het maken van muziek. Misschien nog steeds onder dezelfde naam... want de eerste naam die ze droegen was... de muziek van linkersgroep De Snaar. Nou, dat is al wel even geleden, hè? En misschien hebben ze ook wel dit applaus gehad... Maar deze keer geldt het voor iemand anders hoor, voor een bekende. Elton John, One Night Only, de grootste hits. En die worden dan ook allemaal live uitgevoerd op deze cd. Prachtige cd geworden hoor. Ik wil er u misschien twee, misschien wel drie stuks van water horen. Human when things go wrong. when the standard for hurled anger, temptation strong into the boundary of each married mind. Swiftly comes calling negativity lines, cold, cold. are done by. Snow No Sacrifice, opgenomen in Madison Square Garden, daar in Engeland. En dit was het nummer wat ik eh, van de week op de radio hoorde. En toen dacht ik weer bij mezelf van, wat heeft die Elton John toch een prachtige stem, Het is echt meteen herkenbaar. Als je achter zijn piano zit, dan, ja, dan begint er iets te leven, vind ik. Zeg, ik wil u eigenlijk nog twee stuks laten horen, hoor. Don't Let The Sun Go Down On Me and I guess that's why they call it the blues. En dat doet hij samen met Mary J. Blige. I can't lie, no more the darkness All my pictures seem to fade to black and white grown tired, and time stands still before me. Frozen heat fine. please put your hands together for Miss Mary J. Blige. dan denk ik zo wel eens bij mezelf van waar, wie zouden die artiesten zijn die achter die Elton John staat en achter die Mary J. Blige.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 Leave your troubles behind you. Well, let's look straight ahead. Just a bend in the river. Just a crossing the road. The taste of sweet cross that line. Now there's no turning back. It might take a little time, darling. We got lots of that. Klaas, een eh, singer-songwriter uit, eh, uit Nee, uit Canada. Ik wilde zeggen uit Amerika, maar dan zou ik liegen. Het is een, eh, een Canadees uit Ontario die al jarenlang bezig is met het maken van muziek. Pas geleden deze cd heeft uitgebracht. Straight Ahead. Pat Metheny Group, We Live Here is niet te hopen dat ze daar echt leven. Want eh, op de foto, op het hoesje, zie je echt een auto die totaal gestript is. Alsof die zo van de sloop komt. En daar zie je daar rondomheen gewoon mensen lopen met boodschappentassen. Huizen, winkels. Het lijkt echt zo'n New Yorks uh, aanblik, Het is niet te hopen dat die mensen daar echt moeten leven. Metheny Group. Ik zeg oh, ik hoop niet dat ze daar moeten leven. Ik heb regelmatig in de radiowagen gezeten met een technicus, Sjoerd van der Broek. En ik wist niet dat hij ook muziek maakte. Just Like That, een van de cd's die hij een paar jaar geleden heeft uitgebracht. The Man He Used To Be. He wants to see the man he used to be. His mind is floating in the night. cannot see the man he used to be. He's afraid about the way he changes the price he had to pay. And he knows deep, down, inside, inside it's time to lose his pride. He has to try another game. Cause he hates to see the man. beslist niet opgenomen met dat hikje daar ergens middenin hoor. Dat is gewoon een, eh, een foutje in de cd denk ik. Job Schuring, hij heeft een liedje gemaakt over een grote winkel die ik niet mag noemen, want dan wordt het reclame. In de bijenkorf had zij die dag een mooie jurk gekocht. Het was een witte en het was een hele dure. Ze wilde zich verwennen en had de hele dag gezocht naar zo'n mooie jurk met stijl en met allure. Toen ze thuis kwam trok ze hem aan en ging voor de spiegel staan als een volleerd model, zo koel en onbewogen. En nadat ze hem had gepast, hing ze bij al die anderen in de kast en liep naar de kamer terug. Ze ging zitten op de bank en deed de televisie aan. Het was reclame op tv, dat was tegen achter. Het was iets over een cd en daar speelde iemand mee. Maar wie ontging haar? Ze was elders in de gedachten. Ze dacht aan gisterenavond, aan wat ze had gedaan. En waarom ze toen hij sliep naar haar eigen woning was gegaan. Het was toch zo gezellig met z'n tweeën en ze hadden ook toch nog een uur gevreden. En ze hadden wat gedronken. En nog eventjes gepraat. Totdat hij zei, zullen we gaan slapen schat? Want ach, het is al laat. Hij was zo charmant en teder. Ja, het was een lieve man. Vlak voordat hij sliep, zei hij, ik hou van jou Suzanne. Toen hij in slaap gevallen was, is ze uit het bed gegaan. En heeft nog een half uurtje bij het raamkozijn gestaan. Het was vreemd, maar de angst die kwam weer boven. De angst die bijna niemand kon geloven. De angst die ze als kind al had, als er weer een oppas kwam. Als haar ouders naar een feestje moesten of naar Amsterdam. En dat er, als ze wakker werd, er een briefje liggen zou met we komen niet meer terug, Suzanne, want we houden niet van jou. En deze angst, die was zo hevig. En deze angst, die zat zo diep. En ook al wisten ze dat het onzin was, maar als ze bij een vriendje sliep. Telkens als ze een relatie had en ze leuk zaten te praten. Dan kwam de angst weer boven dat hij haar toch zou verlaten. Dat het nu dan nog wel leuk was en gezellig met elkaar. Maar dat als hij haar zou leren kennen, na een maand of een half jaar. Dat er op een ochtend, als ze naar de kamer lopen wou. Dat er dan op tafel er een briefje liggen zou. En nu hij sliep kwamen de tranen en ze trok haar kleren aan. Ze heeft ook nog een afscheidsbrief geschreven. Ze gaf hem nog een kus en is daarna naar huis gegaan. Maar kon niet slapen, dus is zij maar opgebleven. In de bijenkorf had zij die dag een mooie jurk gekocht. Het was een witte en het was een hele dure. Ze wilde zich verwennen en had de hele dag gezocht naar zo'n mooie jurk met stijl en met allure. Toen ze afgerekend had, liep ze nog even door de stad. Doelloos heeft ze nog een uurtje rondgelopen. Toen ze thuis kwam, trok ze hem aan en ging voor de spiegel staan. En dacht, nou ja, ik heb weer kleren Wat eigenlijk een leuk liedje zou moeten worden. Winkelen in, in Amsterdam, in een grote winkel daar in de Bijenkorf... is eigenlijk toch heel verdrietig afgelopen voor die dame. Deze man, die speelde de cabaret. Maar deze, die is dan weer bezig in de musical. Lee Greenwood, Out of Style. These boots that I keep wearing must be almost eight years old. Every time a hole wears through, I just get a missile. store, don't sell them now, they're out of style, I know. They fit so good, I just can't bear to let them go. I drive a Chevrolet, I call it my guarantee. My friends all laugh because it rattles, smokes, and leaks. But on our first date, we held hands in the front seat. It knows the way home when my working day is complete. Where this love never goes out of style. It's meant to last a lifetime through the troubles and the trials. The longer that I love a girl, the more it makes me smile. It does because this love never goes out of style. danced to on the first night that we met. The bands don't play them now, but still I can't forget. The way you set my heart on fire with that first kiss. It started pounding and it hasn't slowed down yet. This love never goes out of style. It's meant to last a lifetime through the troubles and the trials. The longer that I love you, girl, the more it makes me smile. It does, it's because this love never goes out of style. Time slips by, all things change. The more they do, the more we stay the same. This love. to last a lifetime through the troubles and the trials. The longer that I love you, girl, the more it makes me small. It does because this love never goes. This love never goes out of style. It's meant to last a lifetime through the troubles and the trials. trials, the longer than I live.